Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering van Curaçao lijkt nu definitief gevallen. Premier Schotten is zijn meerderheid kwijt nu een dissident lid van zijn eigen partij heeft besloten zijn zetel te houden. Dat betekent dat Schotten hem niet kan vervangen door een medestander. Aanleiding voor de regeringscrisis op Curaçao is de aanhoudende stroom incidenten rond de integriteit van de ministersploeg. Wereldwijd is met teleurstelling gereageerd op het besluit van Kofi Annan om te stoppen als bemiddelaar in Syrië. Volgens de Verenigde Staten is het deels de schuld van Rusland en China dat Annan ermee ophoudt, omdat die twee landen keer op keer resoluties in de Veiligheidsraad tegenhouden. Kofi Annan stopt ermee omdat zijn vredesplan voor Syrië op niets is uitgelopen. Als prins Friso niet in Londen zou worden behandeld, maar in Nederland, dan zou die al zijn opgegeven. Dat zei ethicus en VVD-senator Helene Dupuy gisteravond op Radio 5. Ze wijst erop dat er vrijwel geen kans is dat Friso nog een normaal bestaan zal kunnen leiden. Dupuy vindt het terecht dat behandelingen in Nederland worden gestaakt, wanneer de resultaten ervan niet in verhouding staan tot de kosten. Agenten in Middelburg hebben gisteravond hun handen vol gehad aan een verdacht pakketje. Het ging om een blikje dat aan een verkeerspaal was geplakt. De omgeving werd afgezet, bewoners moesten binnenblijven en de explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld. Uiteindelijk bleek in het blikje een camera van de plaatselijke sterrenwacht te zitten, waarmee foto's werden gemaakt van de sterrenhemel. Op de Olympische Spelen heeft Ranomi Kromowidjojo gisteravond goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze won een Olympische recordtijd van 53 seconden rond. Zelf was ze over die tijd niet helemaal tevreden, maar zo zei ze, goud is goud. Vandaag komt Kromowidjojo opnieuw in actie op de 50 meter vrije slag en met het estafette team op de 4 keer 100 meter wisselslag. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag kunnen in het binnenland stevige buien vallen met kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A7 Hoorn-Zaandam na een ongeluk 5 kilometer file tussen de afrit Weidewormer en Zaandam. Twee rijstroken zijn dicht.